Renate Kok met het NOS Journaal. Onder meer in Utrecht, Enschede, Amsterdam en Rotterdam... kunnen kiezers vanaf volgende week stemmen vanuit de auto... blijkt uit een inventarisatie van het ANP. In Utrecht en Rotterdam rijdt de gemeente ook rond met een mobiel stembureau. Verder zijn grotere locaties gezocht... zodat er genoeg ruimte is om te stemmen. Zo kunnen kiezers terecht in onder meer het Koerhuis in Scheveningen... het Scheepvaartmuseum in Amsterdam... en in Utrecht in stadion De Galgenwaard. Bij zeker vier grote explosies op een militaire basis in Equatoriaal Guinea zijn doden en gewonden gevallen. Volgens het ministerie van Defensie zijn er zeker 20 mensen omgekomen en zeker 600 mensen gewond geraakt. Volgens de president van het West-Afrikaanse land is een onveilige opslag van dynamiet de oorzaak van die ontploffingen. Als het aan demissionair minister Grapperhaus ligt... kan voor verkrachting straks vier tot negen jaar cel worden opgelegd. Hij bereidt een wetsvoorstel voor waarin dat staat. Bijna twee jaar geleden kondigde hij al een aangescherpt wetsvoorstel aan... en vorig jaar werd bekend dat daarin wordt bepaald... dat alle onvrijwillige seks als verkrachting wordt gezien. Alleen de strafmaat was nog niet bekend. Grapperhaus laat het voorstel vanaf vandaag beoordelen door deskundigen. Saudi-Arabië heeft bevestigd dat de Houthi-rebellen vanuit Jemen onder meer een belangrijke installatie van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco hebben aangevallen. Volgens de Saoedische regering zijn er bij die aanval op de raffinaderij geen eh, slachtoffers gevallen en was er ook geen materiële schade. De regering sprak van laffe terroristische aanvallen en reageerde met een reeks luchtaanvallen op de hoofdstad van Jemen, Sanaa. De Houthis zijn al jaren verwikkeld in een burgeroorlog met de regering van Jemen... die gesteund wordt door Saoedi-Arabië. De rebellen krijgen steun van Iran. Het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt en kans op een buitje. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Later overdag is het bewolkt, is er ook kans op wat regen. Ook hier en daar wat zon en dan wordt het een graad of 7.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 stick our fingers out and point them to the bad guy. I like to play my part and never be a side guy. And if you keep this up, you'll turn me to a mad guy. Never not switching up, never giving up.